Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het is nog altijd onduidelijk of er overlevenden zijn bij de crash van een Nederlands privévliegtuig in het Verenigd Koninkrijk. Aan het einde van de middag stortte het toestel neer vlak na het opstijgen. Vervolgens vloog het in brand. Het vliegtuig was onderweg naar Lelystad Airport. Over inzittenden is niets bekend. Het vliegtuig is van een bedrijf dat chartervluchten uitvoert, maar ook medische vluchten en luchtopnames. In een Palestijns vluchtelingenkamp in de Gazastrook zijn zeker tien mensen omgekomen door een Israëlische raket. Onder de doden zijn zes kinderen. Ook raakten kinderen gewond. De slachtoffers stonden in de rij te wachten op water. Volgens Israël was de beschieting het gevolg van een technische fout. In Texas dreigen nieuwe overstromingen. In het stroomgebied van de rivier de Guadeloupe is, op, is het opnieuw hard aan het regenen... waardoor het waterpeil meters stijgt. Vorige week kwamen bij overstromingen van de Guadeloupe zeker 129 mensen om het leven. Ongeveer 160 mensen worden nog vermist. Het zoeken naar slachtoffers in Texas is vanwege het nieuwe overstromingsgevaar stilgelegd. De Duitse bondskanselier Merz wil er alles aan doen om een oplossing te vinden voor de dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten. President Trump geeft de Europese Unie tot 1 augustus de tijd om met een deal te komen. Anders volgen importheffingen van 30 procent. Merz zegt tegen de omroep ARD dat hij samen met de Franse president Macron en commissievoorzitter von der Leyen aan een oplossing werkt. Merz waarschuwt dat de Duitse economie hard getroffen zou worden als er geen deal komt. Duitsland is de grootste economie van de EU. Het weer, nog een enkele bui verspreid over het land, maar vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 12 tot 17 graden.